Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Waal bij Ochten is vanmiddag vermoedelijk een man verdronken. Rond drie uur vanmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd... nadat omstanders en vrienden van de man hem een paar keer boven water zagen komen... voordat hij verdween. De veiligheidsregio Gelderland gaat ervan uit dat de man is verdronken. Met een sonarboot wordt nog naar hem gezocht. Ruim een week geleden verdronk een man uit Feyenoord ook bij de Waal in Ochten... toen hij was gaan zwemmen. In Mexico-stad hebben zo'n 800.000 mensen meegedaan aan een Pride Mars. Het stadsbestuur noemt dat aantal historisch. Volgens mensenrechtenorganisaties is Mexico voor LHBTI'ers... een van de gevaarlijkste landen in Latijns-Amerika. Geweld tegen LHBTI'ers neemt toe... en vorig jaar waren er 80 dodelijke incidenten. De Pride Mars in Mexico-stad werd voor de 47ste keer georganiseerd... Een van de laatste oppositiepartijen van Hongkong heeft zichzelf ontbonden. Volgens de partij vanwege de enorme politieke druk. In 2020 werd een wet aangenomen die het stadsbestuur van Hongkong meer mogelijkheden geeft om tegenstanders aan te pakken. En sindsdien zijn er steeds minder oppositiepartijen. Duizenden mensen in Noorwegen hebben onterecht te horen gekregen dat ze een grote geldprijs hadden gewonnen in een loterij. Tientallen mensen dachten zelfs miljonair te zijn geworden... maar een dag later bleek dat er een rekenfout was gemaakt. Het prijzengeld werd vermenigvuldigd met 100 in plaats van gedeeld door 100. De directeur van het Noorse staatsschokbedrijf heeft excuses aangeboden en is afgetreden. Het weer nog warm en zonnig, bij een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm, maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging...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 your feet back on the ground.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 I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that? ze moet wat het doet nu het bozen verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het kil, als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, zo vertekend is. 笑我。 is mijn naam. Ben ik iets, ben ik niets, ben ik iemand of niemand meer. Kijk me aan, spreek uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam? Wat is jouw hart? Als het slot niet meer klopt, als het niet meer is toegegeven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 on you that I should break. Don't wanna lose the love you make, boy. But you're always in some kind of mess. I never know what to expect, no.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. are going to change your mind. This is no second thought. This is for all.